Met het NOS-journaal. In Jemen heeft president Hadi een aantal generaals en vier gouverneurs ontslagen. Onder hen zijn een halfbroer en een neef van ex-president Saleh. Die moest vorig jaar de macht opgeven na felle protesten tegen zijn bewind en stond onder grote internationale druk. De wisselingen worden door analisten gezien als de grootste machtverschuiving binnen het leger in de laatste jaren. Hadi werd vorig jaar tot president gekozen onder de voorwaarde dat hij onder meer het leger zou hervormen. De PvdA gaat Kamervragen stellen over een verdwenen dossier van Tristan van der Vlis. Tweede Kamerlid Marcouch wil van minister Opstelten meer weten over de wapenvergunning van van der Vlis... die een jaar geleden in Alphen aan de Rijn zes mensen doodschoot. Uit een reconstructie van de NOS van de omstandigheden waaronder Van der Vlis een wapenvergunning kreeg, blijkt dat een belangrijke map uit het dossier is verdwenen. Daarin zat informatie uit 2005 dat Van der Vlis onder psychiatrische behandeling stond. Marcouch wil graag van de minister weten of het klopt dat die map is verdwenen. Als dat zo is, is dat volgens hem een klap in het gezicht van de nabestaanden. De militairen in Mali dragen binnenkort de macht over aan een interim-president. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van het leger en de onderhandelaars van omringende Afrikaanse landen. De militairen hebben aangekondigd dat de parlementsvoorzitter van Mali interim-president wordt. Als dat is gebeurd, moeten er binnen 40 dagen verkiezingen worden gehouden. Ook willen de koeplegers amnestie. De militairen grepen ruim twee weken geleden de macht in Mali uit onvrede over de gevechten tegen Tuareg-rebellen. Het akkoord kwam kort nadat die Tuareg-rebellen het noorden van Mali onafhankelijk hadden verklaard. Het weer vannacht overwegend droog, overdag wolkenvelden en af en toe zon.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 Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to day. I'm the new ship, young Punzel. Who are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt. You won't get a match you want too much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh?